9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Moskeeën vinden dat de Tweede Kamer discrimineert... bij het onderzoek naar de buitenlandse invloed op islamitische organisaties. In een brief aan Kamervoorzitter Ariep schrijven ze... dat er ook moet worden gekeken naar de buitenlandse invloed... op bijvoorbeeld politieke partijen, kerken en synagoges. Omdat de gelijkheidsbeginselen nu met voeten worden getreden. Eerder bleek dat sommige islamitische organisaties geld krijgen uit andere landen, zoals Saoedi-Arabië. De Kamer is bezig met een parlementair onderzoek naar deze buitenlandse invloeden. Roef B., de Nederlandse atleet die in Hongarije wordt vervolgd voor drugshandel... schrijft aan het Hongaarse OM dat hij een gigantische fout heeft gemaakt, meldt de Volkskrant. De OM bepaalt vandaag of de 22-jarige B. langer vast blijft zitten. Hij werd in augustus samen met een schoolvriend opgepakt bij een muziekfestival Siget. Ze hadden voor 100.000 euro's aan drugs bij zich. In Hongkong staan volgens lokale media 10.000 mensen in de rij voor gezichtsmaskers tegen het coronavirus. De rij staat bij een bedrijf dat belooft 6.000 dozen met maskers te verkopen. In de rest van de stad zijn ze uitverkocht. In Hongkong ligt een cruiseschip aan de ketting... omdat ongeveer 30 bemanningsleden symptomen hebben van het virus. De 1800 opvarenden mogen niet van de boot af. Op een cruiseschip in Japan zijn zeker 10 passagiers besmet geraakt. 3700 opvarenden zijn in quarantaine geplaatst. Tweede Kamerlid Van Koten is overgestapt naar 50 Van Koten vertrok vorig jaar bij de Partij voor de Dieren... omdat ze het niet eens was met de koers. In het AD vertelt ze dat ze eind december lid is geworden van 50PLUS... na gesprekken met partijleider Henk Krol en oprichter Jan Nagel. Het weer droog, wisselbewolkt vandaag. De meeste zon is in het noordoosten van het land. Het wordt 6 tot 8 graden. De komende dagen blijft het rustig weer. In het weekend wordt het wisselvalliger en gaat het ook harder waaien.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 We tellen nog steeds af. 88 dagen, 13 uur, 50 minuten en 36 seconden precies tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. We draaien lekkere oude en nieuwe muziek, zoals deze van Pharrell.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 Gust wind van Verruil. Hier bij ZFM. En buiten is het windstil, de zon komt op. Wat een heerlijke dag vandaag. Inmiddels is het al 3 graden op de officiële ZFM thermometer. En het wordt 7 eh, graden vandaag en het blijft lekker droog. Dus ga erop uit. eerst blijf natuurlijk naar ZFM luisteren. Goedemorgen, Zandvoort. George Michael. 30 jaar ZFM. Komende zondag bestaan wij 30 jaar. We maken een speciale uitzending. Vanaf, 4, vanaf 2 uur hoor je een aflevering van Nostalgie... met het ontstaan van de radio. En vanaf 3 tot, vanaf 3 tot 5 gaan we helemaal los met een live uitzending... Het medeoprichter Rob Harms en Albert-Jan Vos... die zullen samen een leuk programma maken over 30 jaar ZFM. En ook de burgemeester komt. Hey, CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum. Wat een ongelooflijk mooie mijlpaal voor een omroep die zoveel betekent voor Zandvoort en de Zandvoorters. En vanuit de gemeente heel veel dank voor al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten om al die mooie programma's te maken. Ik wens jullie een geweldige uitzending op 9 februari en ik kom zeker even langs. jaar ZFM. We vieren het aanstaande zondag. Kom lekker langs in de studio. Vanaf 3 uur ben je welkom. En de burgemeester is er dus ook.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 Echt, uh, was ook stelde ook helemaal niet veel veel vanochtend. 18 kilometer nog in de hele regio, dus dat is helemaal niks. Je kunt lekker doorrijden hier in deze regio. Gaan we lekker door met een lekkere oude discoplaat. Hier is die High Gloss, You'll Never Know. Goedemorgen, Zandvoort. just yourself. I Gloss. Hier bij ZFM waar het bijna half tien is en dus ook bijna tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. Maar we draaien nog één plaats. Dat Rosie Start Over Again. Beetje jazzy alvast om er in de moed te komen. Hier is die. Like a singer without a voice, a song with anti words. I came across a like a joke without a was hem. En we gaan door. Lekker met de rubriek. Jazz is niet eng hier bij ZFM. Het is eh, half tien geweest. Het is onze vaste rubriek in de ochtend. En vandaag heb ik voor je meegenomen de enige echte, de grootheid, Miles Davis. Daar is hij. En Miles, die heeft natuurlijk, dat verhaal kennen jullie ongetwijfeld, is een tijd er tussenuit geweest, zwaar verslaafd. De Jaren 80 kwam die weer terug. En toen kwam hij terug in 86 met Tutu. Maar vlak daarvoor was hij aan het experimenteren en heeft hij dit nummer opgenomen. Rubber Band, 1985. En het bijzondere is, dit nummer is vergeten, is weggestopt en het is teruggevonden. En vorig jaar, 6 september 2019, is het opnieuw uitgebracht. Dus we gaan terug in de tijd naar de future. Back to the future met Miles Davis, Rubber Band of Life. Hier is hij. zaterdag naar ons jazzprogramma vanaf 12 uur. Miles Dewey Davis. ZFM Jazz. Ma peine au fond d'une fiole Puisqu'on sera plus ensemble fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Les larmes de crocodile En fond Herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime, qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute tu m'as alors j'écoute du Miles Davis. Navi, to Miles Davies En daar was hij weer even, Miles. Gaan we lekker door met de First Aid Kit. Silver Lining. Hier bij ZFM waar het 20 voor 10 is. Goedemorgen, Zandvoort. Late Kid. Maar zilverleiding hier bij ZFM waar het kwart voor tien is. Ja, dan ga je even lekker terug naar de jaren 80 weer. Met Will Smith, K. Dino, Freaking With It. Nou, hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. What you want me to freak this? Just peep me while I freak this. Aye, aye. I'm about to break this, full out, the king of the hill, big well, keeping it real, knees in the grill, the whole set on lockdown, making you flock down to where I'm at, to hear my rap, I be that cat that set trends. Where y'all at? On the corner with your friends. Heard you screaming about cream in your rap, kid. Yo, my last check for Wild Wild West came on a flatbed. Once and for all, let's get this straight. How you measure a rapper? What make an MC great? Is it the sales? 20 mil. Is it the cars? Bentleys. Is it the women? Jada. Is it the money? Please. Mr. Clean, yet the fact remain. Got girls that don't speak English screaming my name. All you rappers yelling about who you put in a hearse, do me a favor. Write one verse without a curse. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. Lay back, I'm about to freak this. Peek this while I freak this. Lay on back, I'm about to freak this. What you want me to freak this? I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. Alright, one more again, deja vu, up the chart, yo. Y'all see the way I flew? Can't nobody do this the way I do. You like how I freaking freak this? Say I do. I do. Haters sick of the hits like the Witch of the West. Nobody wicked is this. I read in rap pages they referred to me as soft. Yeah, more like Microsoft. Will Gates of the rap game, quintessential megalomaniac. What's my rap name? I'm the man, not conceited. I'm as good as I say I am. Dang diggy, dang it, dang it, dang diggy, diggy. Back with the track masters, the bang jiggy, jiggy. Yo, every time I shoot, I score so many awards I can start a Grammy chessboard. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. You know you like it when I freak this. Watch me, I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. I'm about to freak this. Lace the track, I lace the rap. Jeff do the cut, yeah, what? Rob do the mix, take the JL, then Tommy Matola, put it on sale. Then come the form of the truth, hot off the press to the DJ booth. Hey, yo. Soon as it drop, watch the phones blow up. Then ship a mill, quick to the store. What's sold out? When y'all getting more? Finally get it, bump the track. Then come the multi-platinum black. Now I'ma leave it up to you. I bangs the hits out just for you. Then my dream come true. This year's American Music Award goes to. Thank you. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Yo, you know I'm about to freak this. Oh, you like when I freak this? Don't sleep, I'ma freak this. What you want, me to freak this? Girl, you know I'm about to freak this. Yo, keep it while I freak this. Ain't no way I got to freak this. Yo, you like how I freak this? Check the style when I freak this. Look at me, I'm going to freak this. Yo, you know that I'm going to freak this. Don't sleep, I'm going to freak this. What you want me to freak this? Big Will, just freak this. <laughs> Te lang niet gehoord, deze van Will Smith Freak This. En vanavond weer een uitzending van Zandvoort aan het Woord. Dit keer gaat het over de buurtgezinnen. Wie zijn zij, wat doen ze en hoe kun je ze helpen? Luister naar de uitzending vanavond met Bastiaan en Marije... vanaf 8 uur Zandvoort aan het Woord over buurtgezinnen. Gaan wij door met een Zandvoortse artiest. Wendy Moore, hier is ze met haar nieuwe plaat. You staying with me, I don't know what I was thinking. I guess your web got me again tonight. this and I keep letting you in, but I can never trust your kiss again. You know. I fall and I bleed for you. Trippin', trippin', trippin'. Wendy Moore, onze Wendy Moore uit Zandvoort met een nieuwe plaat. En wie ook een nieuwe plaat heeft, een compleet nieuw album zelfs, Maan. album heet Onverstaanbaar, afgelopen weekend uitgekomen. En die titelsong die is mooi. Hier hoor je hem bij ZFM, waar het bijna 10 uur is. Maar we gaan nog even door. Ik zou beter Moeten weten, maar het doet me toch steeds meer. Het is toch maar een mening, waarom voelt het zo verkeerd? Reacties zonder foto's, positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Ik kan licht verandert keer op keer. Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd. Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer. Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus laat. om dingen te beschrijven die zich nu voordoen in mijn leven. Wat best wel erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat maar. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat maar, laat maar. Ik wil het ook niet weten. tot eind. Nieuwe maan, onverstaanbaar. Prachtig is die. Ja, dan is het bijna tien uur. En normaal krijg je altijd een meezingen. Maar laten we dat vandaag niet doen. Ik ga gewoon vandaag Billie Eilish draaien. En dan draai ik de versie met Justin Bieber. Want Billie Eilish had op haar kamertje altijd de poster van Justin Bieber hangen. En opeens wil hij met haar meedoen. Dus hebben we samen een nieuwe opname gemaakt van Bad Guy. En hier is die. Bij ZFM, Bad Guy, samen met Justin Bieber. just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Billy Eilish samen met Justin Bieber. Ja, en dan is het bijna tien uur. Nog twee minuutjes, anderhalve minuut zelfs. En dan zit het programma er weer op. Een beetje een moeizame start gehad vanochtend, maar eh, volgens mij komt het allemaal goed in het tweede uur. Genoeg te doen vandaag nog. Eh, vanavond kun je dus luisteren naar Aan het Woord over de buurtgezinnen. Straks lunch met Hans Wassenaar. En uh, zou je nog naar de film willen? Dat kan vanavond ook in het circus bij de filmclub Simon van Kolm. Dat reizen de Goldfinch. Een film waar ons puttetje in centraal staat. Ja, en dan natuurlijk aanstaande zondag die speciale uitzending 30 jaar ZFM. Om twee uur eerst een uitzending van nostalgie met het ontstaan van deze zender. En dan van 3 tot 5 een gezellig programma met 30 jaar muziek en 30 jaar ZFM. Medeoprichter Rob Harms samen met Albert Jan maken er een leuke boel van. De burgemeester komt langs. En jij bent natuurlijk ook welkom om te kijken hoe wij hier radio maken. studio is gewoon open vanaf 3 uur. Dus kom gewoon lekker langs.